Wikileaks heeft nog maar een fractie van de 250.000 Amerikaanse ambtsberichten online gezet. Wikileaks begon gisteravond stapsgewijs met de onthulling van documenten over het berichtenverkeer tussen Washington en Amerikaanse ambassades. Zo'n 3000 documenten zouden van de Amerikaanse ambassade uit Den Haag zijn, maar die staan nog niet online. Uit de berichten blijkt onder meer dat de Amerikaanse regering VN-topman Ban Ki-moon wilde bespioneren en dat Arabische leiders aandrongen op een luchtaanval op Iran. Het Witte Huis heeft de publicatie van geheime stukken scherp veroordeeld. Er bestaat de angst voor een wereldwijde diplomatieke crisis. Openbaar vervoerbedrijven als Connection en Arriva scoren slecht op het gebied van dienstverlening. Dat blijkt uit een enquête onder 5000 consumenten van de Rijksuniversiteit Groningen naar de service bij grote bedrijven. Ook banken scoren slecht. Een van de bedrijven die wel goed scoren is T-Mobile. Dat is opvallend. Het bedrijf kwam ondanks negatief in het nieuws door een actie van Joep van het Hek. In Haiti heeft de kiesraad de verkiezingen tot een succes verklaard. In Port-au-Prince gingen eerder duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de chaotisch verlopen verkiezingen. De betogers eisten dat die ongeldig zouden worden verklaard wegens fraude. Twaalf van de 18 presidentskandidaten zeiden eerder al dat de verkiezingen ongeldig moesten worden verklaard. Volgens hen is er op grote schaal gefraudeerd. In zijn woonplaats Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida is de Canadese acteur en komiek Leslie Nielsen overleden. Hij stierf in een ziekenhuis aan de gevolgen van een longontsteking. Nielsen werd vooral bekend door zijn rol in de Naked Gun films. Leslie Nielsen was 84 jaar. Het weer, vanochtend is bewolkt en kan er in het oosten wat sneeuw vallen.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 Met, met nu de nacht. Ladies and gentlemen, this is a Jazzy Fizzle production. Angie Stone, sing it, baby. For shizzle, bizzle, and you can't forget about the big Snoopy Deagle double jizzle. rocks on your fingers, earrings jingle, no more single.